Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Russische militairen zijn zich aan het voorbereiden op de bestorming van Kiev. Dat zegt het leger van Oekraïne op Facebook. De nacht in de hoofdstad begon nog redelijk rustig, zegt verslaggever Bruno Beekman in Kiev. Maar iets voor vijven ging het luchtalarm af. Sindsdien zijn er weer ontploffingen te horen. Mensen bereiden zich voor op het ergste. De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, heeft vannacht een vrij emotionele eh, boodschap op zijn sociale media losgelaten. Waarin hij zei dat ze Kiev zouden verdedigen tot het laatste huis, tot het laatste familie. We vechten voor onze vrouwen, we vechten voor onze kinderen, we vechten voor de vrijheid. Als het goed is gaat er over een uurtje een staakt het vuren in bij meerdere steden in Oekraïne, zodat burgers daar weg kunnen komen. Er is al veel om te doen geweest, onder meer bij Mariupol, maar tot nu toe lukte dat niet. En in Zaandam hebben honderden mensen meegelopen in een fakkeltocht... om de Oekraïense bevolking een hart onder de riem te steken. Die tocht ging via de Russische buurt naar de Dam. Een standbeeld van de Russische tsaar Peter werd in de kleuren van de Oekraïense vlag uitgelicht. Ook op verschillende andere plekken in Nederland en in het buitenland... waren er gisteren demonstraties tegen de oorlog in Oekraïne. reason to speak with a psychopath. Putin has lost his wits a long time ago. A long time ago. Ook in Rusland zelf waren er gisteren demonstraties. Daarbij zijn zeker 4500 actievoerders opgepakt. En niet schrikken als je straks om 12 uur de sirenes hoort loeien. Het is de eerste maandag van de maand en dus worden de alarmen getest. Omdat veel mensen een beetje gespannen zijn door de oorlog in Oekraïne... wordt er door de veiligheidsregio's extra gewaarschuwd. Het is een test. Die extra waarschuwing is wel slim, denkt deze crisisdeskundige. Het feit dat ze het nu doen op deze maandag... Eh, is het ook om angst en verwarring eigenlijk te voorkomen... dat mensen ehm, misschien de indruk krijgen dat er gewaarschuwd wordt voor oorlog. En als er echt iets aan de hand zou zijn hoor je trouwens niet alleen het alarm... maar krijg je ook een NL Alert op je telefoon. Het weer nog. In het noordoosten is het nog mistig, maar dat lost vrij snel op. Het wordt in het hele land een zonnige dag met maximaal 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je zeker een half uur vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knopend Dat komt door een ongeluk met meerdere voertuigen, is maar één rijstrook open.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 Et chaque dans ta ville, toute France, avec romance. Het casino discothèque, en route naar discothèque, ik heb en chance. Alors on danse. cigarette Egyptian. Walk like an Egyptian. Brooklyn again I'm in the back of a cab And you're still on my mind Yeah, you're still on my mind Oh my God Never felt so good in my life Oh my Feel like it's the 4th of July Under the moonlight On the rooftop in the night In the night And now it seems like I got it all sound lost in New York Even though it's a quarter to four I want more, I want more my head. Take me to Brooklyn again. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Over een uur wordt bij Kiev, Kharkov, Sumi en Mariupol een staakt het vuren in acht genomen. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. Dan kunnen burgers vluchten via humanitaire corridors. Nu wordt er vlakbij Kiev nog gevochten. Vanochtend om 6 uur is op 10 radiozenders tegelijk de landelijke actiedag begonnen van Giro 555. Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog. Onbemande pompstations willen verhoging van het maximumbedrag waarvoor klanten kunnen tanken. Nu geldt een limiet van 125 euro per tankbeurt. Maar door de stijgende brandstofprijzen is dat voor steeds meer mensen niet genoeg. En het weer. In het noordoosten eerst mist en lage bewolking. Verder wordt het een zonnige dag en het wordt maximaal 7 of 8 graden.